op het moment van de ontsnapping. Anderhalf jaar geleden kwam de kliniek in Den Dolder in het nieuws... als de kliniek waar Michael P. verbleef toen hij Anne Faber ombracht. Een broodje was anderhalf jaar geleden de oorzaak van een dodelijk ongeluk op de M50. Doordat een vrachtwagenchauffeur de snack in zijn cabine oppakte... zag hij niet dat het de hoogte van Kamperveen een file stond. Hij reed in op de auto van een automobilist uit Smilde. Die kwam om het leven. In de rechtszaak tegen de trucker van 31 uit Meppel... werd vandaag 240 uur werkstraf geëist en twee maanden voorwaardelijk. In Congo is Felix Tshisekedi beëdigd als de nieuwe president. Daarmee heeft het land voor het eerst sinds 2001 een andere president dan Joseph Kabila. De presidentsverkiezingen van eind vorig jaar werden aangekondigd als de eerste democratische verkiezingen sinds 1960. Maar de verkiezingen verliepen rommelig en volgens waarnemers van de katholieke kerk had een andere kandidaat moeten winnen. Volgens de oppositie heeft Tshisekedi een deal gesloten met Kabila en zal er weinig in het land veranderen. De hitte in Australië leidt tot records. In Port Augusta werd het het warmst, 49,5 graden. In Adelaide werd het 46,6 graden. De hoogste temperatuur ooit gemeten in een grote Australische stad. Tientallen mensen moesten naar het ziekenhuis omdat ze waren bevangen door de hitte. Het eind van de hittegolf is nog niet in zicht. Meteorologen verwachten de warmste januari ooit. Het weer vanmiddag overheerst de bewolking. Er kan wat lichte sneeuw vallen. De temperatuur ligt rond het vriespunt. In de nacht naar morgen daalt de temperatuur naar min 3 tot lokaal min 10 graden.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 En ik heb een prettige mededeling. De continuïteit van de live-programma's is alweer gewaarborgd. Want Hans is al aanwezig en druk bezig met zijn voorbereidingen. Hij heeft daar een uur voor. <laughs> Nou, dat gaat hij wel redden hoor. Eh, <laughs> we, hebben, zometeen natuurlijk eh, de Elvis-single. En we hebben de favoriete LP van de week. En nog heel veel lekkers. We gaan beginnen met de Small Faces in All or Nothing. En daarna Labelle en Lady Marmalade veel plezier dit komende uur. En Hans vroeg, eh, ze zingen toch ook wel eens... Voulez-vous coucher avec moi? Ik zeg, ja. Hij zei: wat betekent dat? Ik zeg, wil je met me slapen? Hij zei meteen, nee. Nou ja, dan weten we dat ook weer. Uh, eh, 1974, daar kwam dat vandaan. En we begonnen met eh, Small Faces en All or Nothing... uit 1966, compositie van Steve Marriott en Ronnie Lane. En het werd ook gedraaid, dat nummer... bij de begrafenis van Steve Marriott. Uh, we gaan even wat rustigs doen, want dat is het derde nummer altijd. Hier is Donovan en Lenya. When the sun goes to bed That's the time you raise your head That's your lot in life, Lenya. Can Can't blame ya le laignard Artitat La di da Can your part get much sadder? That's your lot in life, le Can blame ya, le down your hand, through your hair, paint your face with despair. That's your lot in life, Lilia. Can blame ya, Lilia. bed. That's the time you raise your head. That's your lot in life, Lelania. I can't blame ya, Lelania. Oh, tita, oh, so la-di-da. Can your part ever get, ever get much sadder? That's your lot in life, Lelania. I can't blame ya. No, no, no, Lelania. Oh, Lelania. door Mickey Most was dit Lelania van Donovan uit 1968. Uh, eh, over mooi gesproken trouwens, dit is er ook een. Look at this face I know the years are showing Look at this life I still don't know where it's going. I don't know much, but I know I love you. And that may be all I need to know. Look at these eyes, they've never seen what matters look at this an answer. So much I've never broken through. And when I feel you near me, sometimes I see so clearly the only truth I've ever known is me and you. look at this man So blessed with inspiration Look at this soul Still searching for salvation I don't know much But I know Linda Ronstadt en Aaron Neville en Don't Know Much. Het volgende nummer werd geschreven door Goffin King... en wordt gezongen door de backing group van Little Eve... die van The Locomotion. Maar dit nummer werd ook eh, opgenomen door de Everlys. Alleen, ze brachten het nooit uit. De Beatles wel, het stond op hun eerste LP. Hier zijn The Cookies en Chains. 1962, The Cookies and Chains. Ehm, als je Shake, Rattle and Roll hoort... dan denk je meteen aan Bill Haley en zijn Rockets. Maar dat was 1955. En het nummer werd in 1954 al opgenomen door Big Joe Turner. uitvoering van Big Joe Turner... Shake, Rattle and Roll uit 1954. Dan gaan we nu luisteren naar de Elvis-single. Je hoort Can't Help Falling in Love... en daarna Rockahula Baby. Wise men say Only fools run but I can't. lips up to her fingertips. I feel I'm heaven bound. And when she starts to sway, I've gotta say, she really moves the grass around. Rock, a hula baby, rock. A hula baby got a hula loop from Honolulu. That rock a hula baby of mine. Although I love to kiss my lips miss. I never get the chance. I wanna hold her tight all through the night, but all she wants to do is dance. Rock, a hula baby, rock, a hula baby got a hula loop. I'm Honolulu, that rock a hula baby of mine. loose, there to rock a hula of mine. Ventures met eh, Walk, Don't Run. En dat kwam dan uit 1960. We krijgen nu eh, twee nummers van uh, Nederlandse bodem. We beginnen met Bolland en Bolland met The Summer of 71. En die komt uit 1972. my tea turned cold. But it didn't matter anyhow, cause the tea was old. Past the edge of my cup, I looked through the window. But there's little to just the raindrops and me. Oh, it ain't easy you see. In my room, it's quite a mess. How I miss you, you'll never guess. And the people on the sidewalk, I just let them talk. You always let to see them walking past our door. You love the snowflakes in the winter and so much more will only that summer of 69. like in the movies. It seems a technicolor dream. met The Summer of 71. Dat was de eerste popproductie uit Nederland. En de tweede, die komt er nu aan. Dat zijn de Cats, want we draaiden in het eerste uur het nummer Hey There Little Miss Mary van Whistling Jack Smith. En dus eigenlijk in de tweede uur krijgen we een eh, andere uitvoering van Nederlandse bodem. En die komt van de Cats en dan heet het Little Miss Mary. En het komt van een album Cats as Cats Can uit 1967. dance with you. Come out of your garden into my yard, and there's a lot of cultivation to do for me and you. If you might till uh, you go, baby, don't be slow. Cause love takes a little time to grow. Hey there, little Miss Mary, you only grab what you sow. contrary when boy is always trying to be nice. Your flowers ain't growing, ain't nothing showing to keep us through from breaking the ice. I've told you twice, if you mind till you go, baby, don't be slow. Cause love takes a little time to grow. Mary till you go. Baby, don't be slow. Cause lovin' takes a little time to grow. Hey there, little Miss May. Little Miss Mary. En dat waren de cats van het album Cats as Cats Can. En het nummer werd geschreven door Greenaway en Cook. Een bekend schrijversduo. Uh, dan zijn we nu toe aan de favoriete LP van deze week. En dat is Willie and the Poor Boys uit 1969 van de Creedence Clearwater Revival. We draaien niet drie nummers en straks hoor je welke dat waren. Veel plezier met de Creedence. het album Willie and the Poor Boys van de Creedence Clearwater Revival. En achtereenvolgens hoorde je It Came Out of the Sky, Don't Look Now and Feeling Blue.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 love us. Dit waren de Child Lights met Have You Seen Her? En dan zijn we alweer toe aan de allerlaatste van dit eh, programma Matchbox. En dat wordt er eentje van de Searchers uit het jaar 1963. Hier is Sugar and Spice. Mary Ford, Dat betekent einde van deze matchbox. Maar de live uitvoeringen van de radioprogramma's op ZFM... die blijven gewoon doorgaan. Want eh, Hans die staat er te trappelen om het over te nemen. En weet je al waar je mee gaat beginnen? Ja, hij wil het gewoon niet zeggen. <laughs> Ah. Maar in ieder geval, <laughs> ik wens je veel plezier de komende uren... met onze programma's hier op ZFM. En eh, wij zijn er gewoon volgende week weer. Goed weekend en tot de volgende week.